uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Regeringspartijen VVD en PvdA zijn het oneens over wat er gebombardeerd mag worden in Syrië. Vorige week besloot het kabinet dat Nederlandse F-16's na Irak ook in Syrië IS-doelen gaan bombarderen. De VVD wil dat onder meer olieinstallaties en gelddepots worden gebombardeerd. Maar volgens de PvdA is dat mogelijk in strijd met het humanitair oorlogsrecht. De nationale ombudsman van Zutphen wil geen opheldering geven over het gedwongen vertrek van de kinderombudsman Dullaert. Van Zutphen had een besloten gesprek met Kamerleden over de zaak en na afloop wilde hij niets tegen de pers zeggen. Van Zutphen wil de termijn van de kinderombudsman die op 1 april afloopt niet verlengen en dat heeft geleid tot verontwaardiging. De Italiaanse politie heeft op Sicilië 13 mensen opgepakt voor 17 moorden. Het gaat om moorden tussen 1993 en 2012 in het maffiacircuit. De verdachten hebben volgens het OM in Italië opdracht gegeven tot de moorden of ze zelf uitgevoerd. In het onderzoek kreeg de politie hulp van oud-maffialeden. Presidentskandidaat Donald Trump zegt dat zijn rivaal Ted Cruz bij de voorverkiezingen in Iowa fraude heeft gepleegd. Het campagneteam van Cruz zou op de verkiezingsavond hebben gemeld dat kandidaat Ben Carson ermee ophield en dat zijn aanhangers op Cruz moeten stemmen. Trump eindigde in de voorverkiezing als tweede achter Cruz. Hij eist nu nieuwe verkiezingen of het schrappen van Cruz uit de uitslag. Ziekenhuizen hebben het door de griepepidemie iets drukker dan anders. Er liggen meer mensen op de intensive care, maar van een tekort aan bedden is geen sprake. De intensive care artsen zeggen dat de patiënten die binnenkomen opvallend genoeg vitale mensen zijn. Alleen reageren ze heel heftig op de griep. De griepepidemie duurt nu vier weken. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien met kans op natte sneeuw, hagel en onweer. Morgen eerst regen, smiddags droog en wat zon.